Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de klimaattop in Parijs beginnen vandaag de echte onderhandelingen. De staatshoofden en regeringsleiders zoals Obama en Poetin zijn weer naar huis. De delegaties proberen aan het eind van de week een ontwerptekst voor een verdrag klaar te hebben. De ministers van Milieu kunnen dan volgende week met die tekst aan de slag. Eind volgende week moet er een akkoord zijn over maatregelen tegen verdere opwarming van de aarde. De vliegramp van een jaar geleden met een toestel van Asia... werd veroorzaakt door een technisch mankement en menselijke fouten. Dat blijkt uit onderzoek van de Indonesische luchtvaartautoriteiten. In de boordcomputer zat een draadje los waardoor er steeds een alarm afging. De bemanning zette de computer uit en probeerde handmatig door slecht weer te vliegen. Het toestel stortte neer in de Javazee. Alle 162 mensen aan boord kwamen om het leven. PostNL wil postbezorgers gaan inzetten om de buurt in de gaten te houden. Het aantal poststukken daalt, dus kijken we of we ons personeel ergens anders kunnen inzetten, zegt PostNL. De bezorgers moeten wijkverkenners worden en de gemeente alarmeren bij overlast en afval op straat. Volgens PostNL kennen postbodes de buurt als geen ander. Op hun dagelijkse ronde kunnen ze alles goed in de gaten houden. Sinds kort loopt een proef in Schiedam. Het middel Nivolumab voor longkankerpatiënten moet voorlopig niet worden vergoed omdat het te duur is, staat in een advies van, de zorg, van het Zorginstituut aan minister Schippers van Volksgezondheid. Het middel wordt al wel in twaalf ziekenhuizen gebruikt bij uitbehandelde patiënten met uitgezaaide longkanker. De fabrikant stelt het tot nu toe gratis ter beschikking, maar wil er binnenkort wel geld voor vragen. Minister Schippers onderhandelt nog met de fabrikant over de uiteindelijke prijs. Het weer, regen trekt in de ochtend van zuid naar noord over het land. Vanmiddag wordt het vanuit het zuiden geleidelijk wat droger. Het wordt 7 tot 13 graden. Dit was het NOS Show. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog file rijden op de A4 Amsterdam-Den Haag...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 Maar ach, hè, The Doors Riders on the Storm blijft toch wel de ultieme windplaat. En daar openen we het derde gedeelte mee van Zandvoort op zondag op deze zondag 29 november 2015. Tussenstanden, Pek Ajax 0-1, Groningen, ADO 1-1 en Utrecht, Heracles 2-2.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 En dan is het voor mij tijd om deze platen uit de kast te rukken. Hier zijn de Weeping Willows. Broken Promised Land. You sit and wait for my precious heart. Heart to break. You promised me forever. Why did you tear us apart?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 de Thames Froze. En daarvoor de Weeping Willows met A Broken Promise Land. Goed, eh, het is eh, afgelopen bij uh, Pek tegen Ajax. Daar is het 0-2 geworden door ehm, doelpunten van Younes. En de 2-0 werd gemaakt door Serrero. En Utrecht verslaat Heracles. Um, een spectaculair duel. Het stond 1-2 en dan met 10 man komen ze op 4-2 de laatste minuten en niemand hield er nog rekening mee. Maar Groningen komt diep in besloten tijd op 2-1 tegen ADO. Danny Hoese lijkt de matchwinnaar te worden. Straks nog ehm, PSV AZ in ehm, Eindhoven. Dan gaan we nog even wat eh, sportnieuws eh, een beetje bewandelen. Want eh, Joost Luiten mag nog altijd hopen op een goede eindklassering... op het Alfred Dunhill Championship zokte hij ehm, op de derde dag wel van de tweede naar de gedeelde vijfde plek. Met min 7 staat hij in het eh, Zuid-Afrikaanse Malelane op zes slagen van koploper Charles Schwartzel. Die toernooi in 2004, 2013 en 2014 wist te winnen. Omgeven door nijlpaarden, olifanten en krokodillen kende Luiten een uitstekend begin. Op de eerste acht holes won hij drie slagen... terwijl vrijdag op de eerste acht holes juist drie slagen had laten liggen. In het vervolg liep het echter een stuk minder goed. Hij wisselde drie bookjes af met een birdie. En kwam maar uit op een eh, ronde van 71 slagen, dat is min 1. Tekenend eh, voor zijn tweede 9 holes was de gemiste kans op de laatste hole. Waarbij Luitens put van een meter net niet in de hole wilde vallen. Groot-Brittannië heeft voor het eerst sinds 1936 voor de tiende keer in totaal de Davis Cup veroverd. De Britten waren in de eindstrijd in Gent te sterk voor België dat 111 jaar geleden ook al eens de finale verloren. En die Murray die zorgde voor een beslissende punt door David Goffin met 6-3, 7-5, 6-3 te verslaan. De Britten namen daardoor een onoverbrugbare 3-1 eh, voorsprong. Murray, die ook de tweede eerdere duels met Goffin had gewonnen... begon sterk op het eh, Belgische gravel. De nummer 2 van de wereld had in de eerste drijf al snel een break te pakken... en gaf die voorsprong in het vervolg niet meer uit handen. Tot grote vreugde van de Belgische fans bood Goffin de mondiale nummer 16 de tweede set meer tegenstand. Er werd uh, eh, voor elk punt gevochten en dat leverde een aantal prachtige, spannende games op. Nadat er eh, de nodige breakkansen gemist waren, sloeg Murray op 5-5 alsnog toe. Coffin was echter niet van slag, werkte in de openingsgame van de derde set twee breakkansen weg en kwam daarna knap op 2-0. Murray toonde vervolgens zijn klasse. Hij schroefde zijn niveau op, imponeerde met prachtige slagen en gunde Coffin nog maar één was het allemaal kommer en kwel eh, in België? neer. want eh, Wout van Aert heeft met groot vertoon van macht de Flandrien Cross in Hamme op zijn naam geschreven. De Belgische veldrijder, die uh, eh, verstevigd door de zegen zijn leidende positie in de bipostbank Bank klassement. De 21-jarige Van Aert ging er al in de eerste ronde vandoor en werd hem niet meer teruggepakt. Aanvankelijk probeerde Sven Nijs het nog, de oude rot kwam eh, tot eh, op 10 seconden van de koploper... maar zag zijn achterstand vervolgens groot worden. De Nederlanders Lars van der Haar en Mathieu van der Poel... reden lange tijd voorop mee in de achtervolging op Van Aert. Desondanks moesten zij achter het eh, Belgische podium tevreden stellen... met de vierde en vijfde plek. Goed, tot zover de sport. We gaan verder met, daar is hij, mijn grote vriend Joe Jackson... met Stepping Out. verkochte Europese hits kan je elke vrijdag tussen 3 eh, en 5 eh, beluisteren met uh, Maurits Mulder. Waarschijnlijk zijn deze plaat erin. Sigala met Easy Love. En daarvoor horen we Joe Jackson met Stepping Out. Ehm, ook weer even een dienstmededeling. De Winterse 50 komt er weer aan. Hij wordt uitgezonden bij ZFM op zondag 20 december. Eh, tussen 2 en 5 uur. En je kan uh, stemmen, jazeker, je kan al stemmen. Uh, eh, www.winterse50.nl En misschien kun je dan wel stemmen op deze plaat, ja. Want hier zijn de Münchener Freiheit. Keeping the dream alive. Tonight the still feel the same. dat deze dames eh, muzikaal zijn, hè? Want uh, Shanna Phillips is een dochter van Michelle Phillips. Zij is uh, zangeres van de Mamas en de Papa's. De andere twee leden zijn Carney en Wendy Williams. En die zijn weer dochters van Brian Williams, Wilson. Sorry, Williams, Wilson van de Beach Boys is dat natuurlijk, hè? En ehm, ja, dat uh, hadden dus een grote groot hit met Release Me. Goed, het is ehm, 12 minuten voor 5. er zijn nog drie platen. En dan is dit de eh, feuilleton eh, van Zandvoort op zondag... voor deze 29 eh, november 2015 weer afgelopen. En een van die drie platen is deze van Rupert Holmes met Him. Over by the window There's a pack of cigarettes Not my brain exactly how we once were. It's good.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 Ook nog nooit in de tipperaden beland. Captain of the Heart van Double. En die heren die komen uit eh, Zwitserland. En daarvoor Robert Holmes met hem. Goed, zitten weer op voor vandaag. Zandvoort op zondag. Uh, zometeen ehm, een aantal uur uh, tot muziek. En dan om 7 uur is hier Jacques Jongmans met CFM Klassiek. Allerlei mooie, prachtige deunen hoor je voorbij komen. En dan hebben wij Peaceful Radio... Wat heeft eh, Vader Veugen vanavond allemaal? Een Microni is een nieuw album van Giovanni Sarani in Peaceful Radio. Hij heeft ook Rick Bat kwartier. Michael Diamond eh, heeft ook een eh, review gedaan van Eric Scott Spirit. Nou, het is weer allemaal prachtige muziek die je kan beluisteren vanavond tussen eh, 9 en 11. Als de storm weer lekker op zijn volst is, kun je die gewoon lekker beluisteren. Goed, het programma wordt herhaald. Dit programma, Zandvoort op zondag, elke dinsdag tussen 8 en 11. En dan hebben we zometeen eh, op dinsdag dus <laughs> Zandvoort uit Zandvoort. En volgende week zijn er Rob eh, Harms en Albert-Jan Vossen weer.